Vijf uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Dus Abu Yacoub, die mogelijk het busje heeft bestuurd... waarmee de aanslag van donderdag is gepleegd in Barcelona. De 22-jarige man van Marokkaanse afkomst... lijkt het enige nog levende lid te zijn van een terreurcel... die aanslagen voorbereidde in de Catalaanse kustplaats Ripoll. Eerder werd aangenomen dat de bestuurder van het bestelbusje... was doodgeschoten door een agent... tijdens de tweede aanslag van afgelopen donderdag in Cambriel... Maar de Spaanse media noemen nu de voortvluchtige Abu Kayyub de man die in Barcelona 13 mensen doodreed en ruim 100 voetgangers verwonde. Twee mannen hebben de tegen de regels in sperma gedoneerd bij verschillende klinieken. Een van hen doneerde bij tenminste 11 zwangerschapsklinieken. Hij verwekte 102 kinderen. Dat bevestigt de Vereniging voor Gynaecologie, NVOG, na berichtgeving door RTL Nieuws. Een donor mag in Nederland maximaal 25 kinderen verwekken. Bij de andere man zou het gaan om twee zwangerschappen bij twee klinieken. De meeste spermabanken stellen als eis dat je maar op één plek doneert. De NVOG roept klinieken op om direct te stoppen met het gebruik van sperma van de twee donoren. Het gaat zeker een maand duren totdat het giftige ammonium uit de rivier de A is opgelost. Het waterschap A en Maas raadt boeren langs de A aan om voorlopig geen water eruit te halen voor hun akkers en dieren. Het verontreinigde water bleek via het riool te zijn geloosd door een mestverwerkingsbedrijf in Helmond. De Belgische politie heeft op het muziekfestival Pukkelpop een man opgepakt die 77 gestolen telefoons op zak had. Een alerte festivalganger merkte de 39-jarige man vannacht op en schakelde de politie in. De mobieltjes werden gevonden in de rugtas van de man. Het weer, de komende uren trekken er nog steeds buien over het land, vooral rond de Waddenzee en het IJsselmeer, soms met onweer. Morgen trekken de buien ook vooral door over het noorden, ook mogelijk met onweer. Elders schijnt al geregeld de zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Blijswijk 7 kilometer file.